4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De 42-jarige man die in mei 2018 twee handgranaten liet ontploffen in Delft... heeft 10 jaar cel gekregen. Hij liet de explosieven afgaan bij coffeeshops, vermoedelijk vanwege een ruzie in het criminele circuit. Een voorbijganger raakte gewond en er was veel schade. De rechter heeft bij de veroordeling rekening gehouden... met het gewelddadige verleden van de man. Hij is eerder gepakt in een auto met een vuurwapen, jachtgeweer en handgranaat. Omwonenden van Schiphol eisen een betere klachteninstantie... dan het huidige bewonersaanspreekpunt Schiphol. De directe aanleiding is een vermeend datalek bij het aanspreekpunt... waar onder, eh, waar onder meer bewoners kunnen klagen over vliegtuiglawaai. Een woordvoerder van Schiphol bevestigt dat er problemen zijn met de gegevensopslag op de site, maar zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er ook daadwerkelijk data zijn gestolen. Bij de autoriteit persoonsgegevens is melding gemaakt van het lek. Op een militaire basis in Siberië heeft een militair acht collega's doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens de wisseling van de wacht. Twee anderen raakten zwaar gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niet in levensgevaar. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de schutter een zenuwinzinking had... vanwege persoonlijke problemen die niets te maken hadden met zijn werk als militair. Hij is gearresteerd. Facebook is in Amerika bezig met de lancering van een aparte nieuwsdienst. In Facebook Nieuws komen artikelen te staan van grote uitgeverijen als The Wall Street Journal en USA Today. Facebook wil daar ook voor gaan betalen, maar hoe dat gaat werken is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het de kranten en nieuwsites miljoenen dollars opleveren. Grote uitgevers balen er al jaren van dat Facebook profiteert van het tonen van koppen en intro's van nieuwsites zonder daarvoor te betalen. Of Facebook Nieuws ook naar Nederland komt is nog niet duidelijk. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Af en toe schijnt de zon. Het is een graad of 15. Vanavond gaat het harde waaien. Valt in het noordwesten mogelijk wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is al heel erg druk in Noord-Holland. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. De volgende files leveren de meeste vertraging op. Dat is op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. 9 kilometer en 20 minuten op onthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude.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 You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke, could we share a smoke or five? I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now.